Dit van der Linde met het NOS-journaal. Venezuela heeft gevangenen vrijgelaten die in juli werden opgepakt bij protesten na de verkiezingen. Volgens de regering gaat het om 99 mensen, maar volgens mensenrechtenorganisaties ligt het aantal lager. Toen president Maduro tot winnaar van de verkiezingen werd uitgeroepen, gingen duizenden mensen de straat op. Ze beschuldigen Maduro van verkiezingsfraude. Bij de protesten vielen meerdere doden en er werden zeker 2000 mensen opgepakt. Venezuela zegt dat het elke zaak nog eens heeft bekeken... en dat dit leidt tot de vrijlating van 99 mensen. De VN reageerde eerder bezorgd over de mensenrechten schendingen in Venezuela. In het Gelderse Lichtenvoorde zijn ongeveer 50 woningen ontruimd... na de vondst van explosief materiaal in een huis. De bewoner is aangehouden. De politie ging kijken in de woning na een tip. Daarop werd besloten om andere huizen in de omgeving te ontruimen. De bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis in de buurt. Hoe gevaarlijk het gevonden pakketje is, is onduidelijk. De explosieve opruimingsdienst gaat onderzoek doen in Lichtenvoorde. Op het Olympisch kwalificatietoernooi in Tialf heeft Stijn van de Bunt voor een enorme verrassing gezorgd. De 21-jarige schaatser won de 5000 meter in 6 minuten 9 en 30 honderdste. Hij plaatste zich daarmee voor de Olympische Spelen van Milaan. Chris Huizinga werd tweede en is daarmee vrijwel zeker van een startbewijs voor de winterspelen. Eerder op de middag plaatsten Femke Kok en Susanne Schulting zich voor de 1000 meter op de Spelen. En een van de favorieten, Jutta Leerdam, kwam ten val. Zij ging in de tweede bocht onderuit. Het weer, temperaturen liggen rond het vriespunt. Door de wind voelt het kouder. Vannacht is er in het noorden mist mogelijk. Het wordt lokaal niet kouder dan min 6.